Levi van Eck met het NOS-journaal. De heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Voornaamste reden voor de handhaving van de schorsing... zijn de twee dopinggevallen bij Russische atleten. De Russische atleten doen deze winterspelen mee onder neutrale vlag... en die vlag zal wel tijdens een slotceremonie te zien zijn. De legendarische Bollywood-actrice Devi is overleden. De actrice overleed in Dubai aan de gevolgen van een hartaanval... Ze was daar met haar man om een bruiloft bij te wonen. Sridevi maakte in 1978 haar Bollywood-debuut... en groeide uit tot een van de meest gevraagde sterren in de Indiase filmwereld. Ze wordt gezien als de eerste vrouwelijke superster in Bollywood. Sridevi is 54 jaar geworden. Het Witte Huis heeft een memo van de Democraten... in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijgegeven. Daarin staat wat volgens de Democraten de rol van de FBI is geweest in het onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland in 2016. In het memo nemen de democraten het op voor de inlichtingendienst. In een eerder memo van de Republikeinen werd het optreden van de FBI juist hevig bekritiseerd. In beide memo's is geheime informatie van de FBI opgenomen, wat tot veel debat over de publicaties leidt. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem gestemd voor een staakt het vuren van zeker 30 dagen in Oost-Ghouta in Syrië. Het bestand moet hulpverleners de kans geven zieken en gewonden te evacueren en de bevolking noodhulp te brengen. De Veiligheidsraad heeft overigens geen drukmiddelen om het bestand af te dwingen. Operaties tegen terroristische groepen vallen niet onder de wapenstilstand. Door hevige gevechten zijn in Oost-Ghouta de afgelopen dagen honderden mensen omgekomen. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen vannacht tussen de min 4 en min 7 graden.